spoedige start. Jobboot met het NOS Journaal. De parlementsverkiezingen in Roemenië zijn gewonnen door de sociaal-democratische partij PSD. De partij krijgt meer dan 45 van de stemmen. De centrumrechtse Nationaal-Liberale Partij volgt op grote afstand met ruim 20 Roemenië wordt al ruim een jaar geregeerd door een kabinet van technocraten... nadat premier Ponta moest aftreden wegens een corruptieschandaal. De sociaaldemocraten hebben de Roemenen onder meer hogere lonen en lagere belastingen beloofd. De NS verwacht dat er morgen weer treinen kunnen rijden tussen Utrecht en Ede-Wageningen. Op dat traject werd vandaag de hele dag niet gereden omdat er een boom was omgewaaid. Die lag op het spoor in Driebergen-Zeist en had vanochtend vroeg de bovenleiding beschadigd. De NS liet daarom bussen rijden. Werkzaamheden elders zijn uitgelopen, waardoor er tot morgenochtend 8 uur geen treinen rijden tussen Arnhem en Nijmegen. En ook hier worden bussen ingezet. Minister Koenders heeft in Mali namens de Europese Unie een akkoord gesloten over de terugkeer van migranten. Het is voor het eerst dat Brussel zulke afspraken met een Afrikaans land maakt. Het akkoord moet ertoe leiden dat uitgeprocedeerde Malinezen uit landen in Europa sneller teruggaan. De EU gaat ook helpen bij het versterken van Marinese veiligheidsdiensten en het verbeteren van de grenscontroles. Volgens minister Koenders gaat de EU ook investeren in werkgelegenheidsprojecten die het vooral voor jongeren aantrekkelijk moeten maken in Mali te blijven. In Den Bosch is het Jeroen Bosjaar feestelijk afgesloten met muziek, zang en vuurwerk. In het centrum van de stad hadden zich vanmiddag duizenden mensen verzameld. Zo'n 1,3 miljoen mensen hebben Den Bosch dit jaar bezocht. Vooral de tentoonstelling Jeroenomius Bos in het Noord-Brabants Museum was erg populair. Die trok ruim 420.000 bezoekers. Ze kwamen uit 81 verschillende landen. De ruim 800 vrijwilligers die aan het Jeroen Bosjaar meewerkten... kregen van burgemeester Rombouts een bronzen waarderingspenning voor hun inzet. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het wordt niet kouder dan 5 tot 8 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af.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 Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1206 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje eens muziek op de late avond. En we beginnen ook dit uur weer met twee uh, werkjes. In ieder geval voor dit radioprogramma. A Hero's Journey van Karen Olson samen met Crispin Barrymore. En daarna komt uh, Matt en Venutu. Vin, ja, dat kan ik even niet uitspreken hoor. Maar The Rhythm of Life, dat is zijn cd. Zijn nieuwe album. Goed, informatie natuurlijk over deze artiesten en over deze albums. Allemaal op peacefulradio.info. Ik wens je heel veel luisterplezier. has been said. website www.aneyamusic.com. جای به جای در به در بودن تو دنیا Hi, I'm Star Parodi. Thank you so much for listening to Peaceful Radio. Wishing you a wonderful holiday season. This is Jim Ottaway, and you are listening to Peaceful Radio. Merry Christmas. I'm Gurujas from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.whitesun.com. on the beach, waves on the ocean, wash them all away. Colors of the spring, all the leaves are green. Autumn winds blow them all away. Soft as a feather lands I touch silent space within. My mind is far away, it's all like a dream. My eyes are filled with magic, I'm like a child again. Now I'm as wide. I'm as wide as the sky. and as wide as the sky. FM wenst jullie allemaal fijne dagen